Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Belangrijk nieuws over jongeren en studenten. Die zitten steeds vaker psychisch in de knoop. Dat zegt Trimbos, die deden er 12 jaar geleden voor het laatste onderzoek naar. En sindsdien is er een enorme stijging te zien. Die stijging is het grootste in jongvolwassenen, studenten... Eh, maar ook mensen bijvoorbeeld die in de stad wonen en het is daarbij ook belangrijk om op te merken dat die stijging al ingezet is voor de COVID-pandemie. Bij de problemen kun je denken aan een angststoornis of een depressieve stoornis. Meer dan 3 miljoen mensen hadden daar het afgelopen jaar last van. In Spanje zijn gisteren twee bombrieven bezorgd. De eerste ontplofte op de Oekraïense ambassade in Madrid. Daarbij raakte iemand lichtgewond. En ook bij een wapenfabrikant kwam zo'n brief binnen. Daar worden onder meer raketwerpers gemaakt die Spanje aan Oekraïne levert. De politie onderzoekt of die zaken met elkaar te maken hebben. En de meest gehate man van de financiële wereld heeft voor het eerst van zich laten horen. Sam Bankman-Fried was de eigenaar van FTX, een groot cryptobedrijf dat failliet is gegaan. Dat hij zelf ook niet aan zien komen. I was excited about the prospects of FTX a month ago. Um, I saw it as a thriving, growing business. I was shocked by what happened this month and you know reconstructing it. I where are there things I wish I had done differently? Ja, hij zou willen dat hij het anders had aangepakt en zo denken veel klanten ook. Miljarden cryptodollars zijn verdampt of kwijt. De keeper van Polen moet zijn portemonnee trekken. Hij is 100 euro schuldig aan niemand minder dan Lionel Messi. Stensny stopte gisteravond een penalty van Messi in de WK-wedstrijd tussen Polen en Argentinië. Vlak daarvoor, toen de VAR nog moest beslissen of het wel een penalty was, ging hij een wetje aan met Messi. Die zou 100 euro van hem krijgen als de bal op de stip zou gaan. No, I didn't. Uh, we spoke before the penalty. I told him I can bet him 100 euros that he, he wasn't going to give it. Um, so I've lost the bet against Messi. You're not going to pay him 100? Ah, no, he doesn't care about 100 euros. Come on. <laughs> he has enough. Yeah, I think so. Ja, geen 100 euro voor Messi dus. Volgens de keeper heeft hij al meer dan genoeg op zijn rekening staan. Het weer nog vandaag veel grijs, maar het blijft wel bijna overal droog. En vooral in het noorden en westen kan de zon ook nog wel even doorbreken. Het wordt 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel het door een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden staat 6 kilometer. Vertraging is een kwartier. De linkerrijstok is dicht.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 No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this. Simply the best. Simply the best Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte Y no me ven ni por telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate de Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here that shit that I wanna hear. It's that hit, the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Get the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba ba. We gonna rompe with the nita swear to God, I swear to Allah. esto, esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Tu palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un y tienes que esperar a diciembre. Diablo, que maldita olla, caliente a presión marca royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la goya, que vengan toca el alto los de Goya. I want this and nothing less. All that BS, put that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. I'll be stepping Check it out, this is it Bet you won't, bet you won't, bet you will.